12 uur. moet met het RWS Journaal. Op Giro 555 is tot nu toe 3,8 miljoen euro binnengekomen... voor de strijd tegen ebola, melden de samenwerkende hulporganisaties. Vandaag is de start van een nationale actieweek. In het Excelsior Stadion in Rotterdam spelen bekende Nederlanders... een voetbalwedstrijd tegen mensen uit Sierra Leone die in Nederland wonen. Ook houden scholen, sportclubs en bedrijven lokale acties... De actieweek wordt vrijdag afgesloten met een belteam van bekende Nederlanders... dat de hele dag donaties voor de bestrijding van ebola in ontvangst neemt. Op sommige plaatsen in het land dreigt een tekort aan kinderopvang, waarschuwt de brancheorganisatie. Uit onderzoek blijkt dat de kinderopvang door de afnemende vraag steeds meer in de financiële problemen zit. Daardoor gaat ook de komende tijd waarschijnlijk een groot aantal bedrijven failliet en dreigt volgens de brancheorganisatie vooral in het oosten van het land een tekort. Gemeenten moeten bijspringen om gaten in de opvang te voorkomen. En banken moeten sneller geld uitlenen aan noodlijdende opvangbedrijven, vindt de brancheorganisatie. Een bedrijf met 8000 eenden in Barneveld wordt uit voorzorg geruimd. Er is geen sprake van vogelgriep, maar het bedrijf is wel bezocht door een vrachtwagen die eerder een besmette eendenboerderij in Kamperveen heeft aangedaan. Staatssecretaris Dijksma wil geen enkel risico nemen... omdat de ene boerderij in Barneveld midden in een groot pluimveegebied ligt. Amerikaanse militairen blijven ook volgend jaar vechten tegen de Taliban in Afghanistan, meldt de New York Times. De overgebleven militairen zouden zich alleen nog bezighouden met trainingen en het opsporen van Al-Qaeda-leden. De plannen zijn bijgesteld vanwege de situatie in Irak, waar de opmars van terreurgroep IS zou komen doordat de VS het Iraakse leger in de steek heeft gelaten. Het weer in de loop van de dag wordt het overal droog en breekt de zon af en toe door. Het is 10 tot 14 graden. Morgen ongeveer net zo warm, s'avonds kan het dan wel gaan regenen. Dit was de DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.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 I'm not important. I don't use a cordless, microphone to board them. They don't feel real to me. Me need real woman, others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yell too much about the penny any. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can not bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?